een Klomp met het NOS-journaal. Een deel van de Tweede Kamer wil af van de wet die het beledigen van een bevriend staatshoofd strafbaar stelt. De VVD kwam vandaag met het plan. Die partij vindt dat het niet zo kan zijn dat buitenlandse leiders met lange tenen via de rechter proberen onze grondrechten te ondermijnen. De VVD reageert daarmee op de ophef over de Duitse komiek Jan Beumerman. Hij wordt mogelijk vervolgd in Duitsland omdat hij de Turkse president Erdogan belachelijk maakte. Reddingsbrigade Nederland is bezorgd over het voortbestaan van de nationale reddingsvloot. Door geruzie over geld dreigt de voorziening die kan ingrijpen bij overstromingen te verdwijnen. Volgens de reddingsbrigade komt het ministerie van Veiligheid en Justitie er niet uit met de 25 veiligheidsregio's. Die moeten vanaf volgend jaar betalen voor de vloot. Tot nu toe deed het ministerie dat. Als er over een maand geen duidelijkheid is over het geld zou er een einde komen aan de reddingsvloot. In 2006 hadden Nederlandse spaarders omgerekend bijna 4 miljard euro bij Zwitserse banken staan. Blijkt uit gegevens die het ministerie van Financiën van de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen in handen heeft gekregen. Het is niet bekend of er sprake is van belastingontduiking. De Duitsers stellen de gegevens beschikbaar aan de Nederlandse fiscus, zodat hij dat kan uitzoeken. De directeur amateurvoetbal van de KNVB, Van der Zee, zegt dat de uitspraken van voetbalanalist Derksen over Marokkanen nergens op zijn gebaseerd. Derksen zei maandag dat er heel wat clubs naar de kloten zijn gegaan omdat ze in een wijk liggen met veel Marokkaanse gezinnen. Van der Zee zegt dat dat niet klopt. We weten precies bij welke clubs de problemen zitten en die pakken we aan, zegt hij. Het weer nog op veel plekken buien en het koelt af naar een graad of 8.